vervalt, die wordt ingevuld door het binnen het bestemmingsplan blijven. En die twee blijft staan. Dus degene die binnenplans gaat afwijken, of, eh, ik ben even de termen precies kwijt, die, die krijgt wel aftrek. Dat laat ik dan staan. Maar dat is ook een voorlopig kader, dus dat, hè, alles is voorlopig. Waar hebben we het over? Ja, dank u. Helder. Ik denk dat er genoeg gewisseld is over de amendementen, inclusief de aanpassingen. Ehm, de heer eh, Van Stevering heeft meegeschreven met de aanpassingen. Dus ehm, stel ik voor het voorstel in stemming te brengen met eerste amendementen. We stemmen eerst over het amendement over het woningprogramma. Eh, wie daarvoor is, graag met handopsteking. Ik tel de fracties van de OPZ, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, van D66, minus de VVD, PVV en de GBZ. Is A. Ah, ehm, en, mevrouw van der Veld wil een stemverklaring. Als mede-ondertekenaar van de motie voel ik mij verplicht om eh, mijn stemgedrag toe te lichten. Een motie is namelijk een, een, voorstel om iets te gaan doen. Er wordt verzocht om een amendement. Daarmee ga ik tegen mijn eigen besluitvorming in de vorige raadsperiode in. En daar kan ik niet mee leven. Dank u wel. Dan komen we bij het amendement over eh, eh, het bestemmingsplan. Ehm, ja, wie daarvoor is, graag met handopsteking. Ik kijk en ik zie de fracties van OPZ. Ik zie de fractie van de PVV en van de VVD. Tel even mee. Dat betekent... Ja, de tegenstemmers. Graag ook met handopsteking. Dat zijn het CDA, eh, GroenLinks, Partij van de Arbeid... Gemeentebelangen Zandvoort en D66... Dan is hij met 8 tegen 7 aangenomen. En dan stemmen wij over het gehele voorstel. Graag ook met handopsteking wie voor. Dat zijn de fracties van OPZ, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV, D66 en de VVD. En daar is daarmee het voorstel aangenomen. Ja, even, dan stellen wij ook vast dat eh, mevrouw Van der Veld, uh, eh, gemeentebelangen Antwoord, tegenstemt. Eh, met een stemverklaring, inderdaad snap wat je zegt. Er is wat, eh, denk ik, te snel gegaan met stemmen. Want ik vind het, uh, jawel, ik vind het heel apart dat eh, mensen die tegen amendementen stemmen... wel met, met het gewijzigde voorstel meestemmen. Dus ik ben blijkbaar de enige die daar even dieper over na heeft gedacht. Het, kan wel, mevrouw Van der Veld. Alles kan. Ja, alles kan. Uh, ik zag meer. Algemali, nog voor een stemverklaring. Ja, want dat wel misschien wel een zaak. Uh, wij hebben het stuk wel aangenomen dat wij zien dat er voortgang moet worden gemaakt met dit project. Maar zijn het absoluut niet eens met het toegevoegde kader door het amendement van Openzet, VVD en de PVV. Goed. Dan is daarmee ook dit onderwerp behandeld. Dan komen wij thans aan bij ehm, punt 15. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden. Iemand daarover het woord? Wat? Mevrouw van der Veld. Ja, GBZ ja, was... Kunt u eh, even nog voor de laatste onderwerpen... Ja, het zijn er nog maar een paar. Heb geduld. Ik heb ook niet lang werk. Ja. Eh, eh, wij hebben inderdaad uh, gevraagd om het even aan te houden... omdat ik geen, uh, nou ja, geen overleg kon plegen hierover. Het gaat om artikel 5. En daar staat op een gegeven moment dat er de mogelijkheid is om op te nemen dat er, eh, nou ja, om, om voor raadsleden de oude, oude dagsvoorziening en dergelijke op te kunnen nemen. Ehm, ik heb het begrip voor dat niet iedereen dat wil. En als je het zo opneemt zoals het hier voorgesteld is, dan moet je het dus geven aan alle raadsleden. Maar door een kleine ombuiging die volgens mij niet geamendeerd hoeft te worden. dan kijk ik naar de griffier, want dat hebben we wel vaker zo gedaan. Dat is de zin om te bouwen van een raadslid wordt eenmaal per jaar. Om dat om te bouwen naar ehm wat heb ik nou opgeschreven? Ja, aan een raadslid kan eenmaal per jaar. Bla ja, bladzijde heb ik niet. Even kijken, wat, geeft hij aan als bladzijde? Nee, geeft geen bladzijde. Hij geeft geen bladzijde nummers, sorry. Artikel 5, maar dat had ik wel gezegd. En um, ik zeg dit omdat ik uh, weet dat er mensen zijn die inderdaad hun werkzaamheden op een lager pitje zetten. En uh, ik zoek eigenlijk steun hiervoor. Mevrouw van Veld, kunt u nog iets verduidelijken? Mag ik even duidelijk een opmerking maken? Ik heb het beeld dat mevrouw van der Veld niet over het raadstuk heeft, maar over de verordening zelf. Maar over welk artikel van die verordening dan? Eindheffingsbestanddeel. mag dat ik een het eh, voorstel, is ik een voorstel doen? Dat, ik denk dat de volgorde hier anders is dan op papier. Mag ik een voorstel doen? Want ik heb de indruk dat het wat u voorstelt eh, eh, een, een, textuele verbetering is. Ehm, dus misschien dat u zich even kan verstaan met de heer Van Steverink over ja, dat... ja, dat we hem vaststellen. En, en, tenzij het een echte wezenlijke wijziging is, dan komen we erop terug prima. Ehm, wie is voor... Oh ja, excuse, wie is voor het voorstel zoals het hier ligt? Ehm, ik kijk ook nog even naar mevrouw Koper en mevrouw Van der Veld. Dat is unaniem. Dan sluiten wij de avond bijna in stijl af. Ehm, dan komen we bij het volgende voorstel. Dat is de ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester. Omdat het mijzelf betreft, kijk ik even of er behoefte is... dat een van de vicevoorzitters van de Raad mij even tijdelijk vervangt. Ik zie daar geen... Eh, meneer Kramer? Voorzitter, volgens mij bent u agenda punt 14 vergeten. Het kan zijn dat u eh, dorst heeft, maar... Bij de hamerstukkenlijst al overgestemd, omdat groen... Nou, GroenLinks eh, eh, wilde het agenderen en dat is niet gebeurd. Het zit nu... Eh, <laughs> u heeft er al over besloten. Ehm, goed. Het voorstel woonplaats uh, vereiste burgemeester. Iemand daarover. Dat is niet het geval. Wie is daarvoor? Goed. Ook weer unaniem. Met dank. Dan komen we bij de ingekomen post. Iemand daarover? Dat is niet het geval. Dan het verslag van de vergaderingen van, van 1 juli en van 2 juli 2019. Nou, er is een tikfout ontdekt en die wordt gecorrigeerd, hoor ik. Nog iemand? Dat is ook niet het geval. En dan om vijf over twaalf dank ik u voor deze avond. Ehm, Dank u wel voor mijn vuurdoop. Ik vond het een, eh, een bijzonder genoegen. Eh, ik weet, niet, ik weet niet wat het gebruik is na afloop hier, maar ik hoop nog u, u even te zien.